Leegwater met het NOS-journaal. Drie medewerkers van een jeugdinstelling in Alphen aan de Rijn zijn opgepakt voor seksueel misbruik. Het Openbaar Ministerie zegt dat een van hen een meisje van 14 heeft verkracht. De andere twee verdachten zouden ieder ook een minderjarige bewoner van de instelling hebben misbruikt. De instelling in Alphen biedt nazorg voor bewoners en hun familie. En bij nachtdiensten worden alleen nog vrouwelijke begeleiders ingezet. De verdachten van het misbruik zijn 20, 24 en 28 en zitten voorlopig vast. In Turkije is een privévliegtuig neergestort. Aan boord van het toestel was onder andere de hoogste legerleider van Libië... zegt de Turkse minister van Binnenlandse Zaken. De Libische premier zegt dat hij rouwt om de dood van de generaal en vier andere inzittenden. Het vliegtuig was onderweg naar Tripoli, de hoofdstad van Libië... en kwam neer bij een dorp in de buurt van de Turkse hoofdstad Ankara... De Libische generaal was in Turkije voor een ontmoeting met zijn Turkse collega... en andere hoge functionarissen van het Turkse leger en de minister van Defensie. De brandweer heeft een kat gered die tijdens een rit van 70 kilometer onder de motorkap heeft gezeten. De baasjes waren de kat kwijt en checkten daarom de locatietrekker die aan zijn halsband zit. Tot hun grote schrik zagen ze het dier over de A2 bewegen... totdat de locatie stil bleef staan in Purmerend. De eigenaren van de kat zijn die kant op gegaan en eenmaal daar moest de brandweer gebeld worden... want de meelifter bleek vast te zitten onder de motorkap. Uiteindelijk is de kat bevrijd. Het lijkt goed te gaan met het beestje na zijn A2-avontuur. Het Louvre heeft tralies geplaatst voor het balkonraam... waar inbrekers ruim twee maanden geleden naar binnen gingen... om voor tientallen miljoenen euro's aan juwelen te stelen. De tralies horen bij een reeks maatregelen... waarmee het museum in Parijs nieuwe inbraken wil voorkomen... De buit van de roof is nog altijd spoorloos. Het weer, vannacht klaart het op en kan het vriezen. In de ochtend eerst vooral bewolking, later ook af en toe zon.